met name aan auto's en elektrische apparaten. Duitsland is net aan een recessie ontsnapt. In het derde kwartaal kromp de economie. In het vierde kwartaal kwam de groei uit op 0 voor een officiële recessie moeten er twee kwartalen van krimp achter elkaar zijn. Het behandelen van zwangere vrouwen met kanker met chemotherapie... blijkt minder schadelijk voor de baby dan gedacht. Resultaten van een onderzoek onder 1200 zwangere vrouwen met kanker zijn hoopgevend... blijkt het onderzoek van het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Artsen waren voorheen huiverig om de vrouwen chemotherapie te geven... Nu is de heersende mening dat van behandeling niet per se hoeft te worden afgezien... als dat maar in een gespecialiseerde kliniek gebeurt. Oudvoetballer voetballer Yassine Abdelawi zegt dat de kogels waarmee hij vorige week werd neergeschoten... waren bedoeld voor zijn zwager. Abdeloui werd een week geleden in Amsterdam in zijn been geschoten. Hij verklaarde een paar dagen later al via zijn advocaat... dat de mislukte liquidatie een vergissing moest zijn. De politie sluit dat niet uit, maar zegt dat het te vroeg is om nu conclusies te trekken. Bijna 10.000 jongeren zijn de afgelopen dagen verleid tot het plegen van een cybercrime in een bewustwordingscampagne van de politie. Ze werden door een vlogster, een gameplatform en de site scholieren.com aangespoord om onder meer Instagram-accounts te hacken. Toen ze op de link klikten waarmee ze dachten de hack te kunnen uitvoeren, kwamen ze terecht op een website van de politie. Met de online campagne wil de politie jongeren wijzen op de gevaren en gevolgen van cybercrime. Het weer, trekken sluierwolken over, maar de zon komt er goed doorheen. Het blijft overal droog, door 10 tot 13 graden. Morgen nog zonniger en hier en daar zelfs 16 graden.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 Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop skipping. I'm too hot. hot Call the police and the firemen. I'm too hot. hot Make a dragon roll a retirement. I'm too hot. hot, hot Bitch, say my name, you know who I am.